Kasper Meijer met het NOS-journaal. Een speciale politieeenheid in de Amerikaanse stad Memphis wordt opgeheven... vanwege de dodelijke mishandeling van een zwarte man. Het is de afdeling waar vijf agenten werkten die worden vervolgd voor dat incident. Volgens de politie hebben de verschrikkelijke daden van een aantal leden... de eenheid in een kwaad daglicht gezet. Agenten mishandelden begin deze maand de 29-jarige Tyree Nichols bij zijn arrestatie. Een paar dagen overleed hij in het ziekenhuis. De agenten werden ontslagen en opgepakt. De Israëlische premier Netanyahu heeft maatregelen aangekondigd... als reactie op de twee recente aanslagen in Jeruzalem. Zo wil Israël de daders en mensen om hen heen harder straffen... onder meer door hun huizen te slopen. Ook wil Netanyahu meer burgers bewapenen. Daarvoor moet een wet worden aangepast... en de bedoeling is dat dat versneld gebeurt. In Zaandam is een politieagent honderden meters meegesleurd door een auto die 70 km per uur reed. De automobilist reed weg na een aanhouding, terwijl de agent hem met beide handen vast had. De verdachte sloeg de agent intussen meerdere keren in zijn gezicht. De politieagent kon uiteindelijk loskomen. Hij heeft aan het incident schaafwonden, blauwe plekken en een kapot uniform overgehouden. De bestuurder wordt verdacht van poging tot doodslag. Hij is doorgereden en nog niet opgepakt. In het Spaanse Girona heeft de politie een man gearresteerd... die mogelijk een terroristische aanslag wilde plegen op het strand van Benidorm. De verdachte is een Spanjaard van 28 die oorspronkelijk uit Marokko komt. Op het dark web zou hij hebben gezocht naar handleidingen voor het gebruik van wapens en explosieven. Of de man echt een aanslag wilde plegen is onduidelijk. In berichten op het dark web zou hij steun hebben betuigd aan terreurorganisatie IS. Het weer, het is bewolkt vandaag met af en toe wat regen. Het wordt 4 tot 7 graden. Vanavond en komende nacht ook overwegend bewolkt met vanuit het noorden regen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Bij Amsterdam op de ring, daar staat een file voor de Koentunnel richting Den Haag.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 Now I'm stuck dealing with a nobody gets me, you do. it time. Yeah. someday I'll take het step inside. Maar nu eerst het NOS nieuws van 8 uur.